Zit van der Linde met het NOS-journaal. Oekraïense inlichtingendiensten zouden een mogelijke aanslag op president Zelensky hebben vereideld. Oekraïense media schrijven dat Russische infiltranten zich voordeden als Oekraïners. De groep werd aangehouden in Uzhhorod, een stad tegen de Slovaakse grens. Russische spionnen zouden volgens Oekraïense media al verschillende keren hebben geprobeerd om Kiev binnen te komen om Zelensky te doden. Ruim 8000 Oekraïners hebben de afgelopen dag hun stad of dorp kunnen verlaten, meldt de regering van Oekraïne. Via zogenoemde humanitaire corridors konden zij langs het Russische leger richting veilig gebied. De meeste evacuees, ruim 3000, kwamen uit Mariupol. Die stad ligt al twee weken onder vuur. De situatie verslechtert daar met de dag. De havenstad ligt bijna geheel in puin en drinkwater en voedsel raken op. Aan de vooravond van zijn reis naar Europa heeft de Amerikaanse president Biden telefonisch overleg gevoerd met de leiders van Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Italië over de oorlog. Het Witte Huis zei achteraf dat de dappere Oekraïners verder militair ondersteund moeten worden... en dat er aandacht moet zijn voor de enorme vluchtelingenstroom vanuit Oekraïne. Biden reist woensdag naar Brussel onder meer voor een ingelaste top van de NAVO-landen op donderdag. De Corsicaanse separatist Ivan Colonna is overleden. Hij werd eerder deze maand in een gevangenis in Frankrijk aangevallen door een medegedetineerde en kwam in een coma terecht. Colonna zat levenslang vast voor de moord in 1998 op de Franse gouverneur op Corsica. Veel mensen zien Colonna als een held en de aanval op hem in de gevangenis leidde tot hevige rellen op Corsica. Parijs probeert het oplaaiende separatisme met gesprekken te temperen. Het weer nog. Vannacht kan er een mistbank ontstaan. Op sommige plaatsen is er kans op lichte vorst.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 Don't think you're stressing me, cause your lies don't excite me. No, no, no. far. Witness name, no, no. Never thought, never thought, never thought. one night in heaven. Come lay with me in my bed and wash away the pain.